Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie heeft opnieuw twee mensen aangehouden... in verband met de uit de hand gelopen demonstratie... bij het huis van minister Van der Wal. Het gaat om twee mannen van 26 en 30 uit Nunspeet... die zich vanochtend op het bureau melden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en diefstal. Eerder werden al twee andere verdachten gearresteerd. Dinsdag braken radicale boeren door een politieafzetting bij het huis van de stikstofminister. Ze vernielden een politieauto en leegden een giertank in de buurt van het huis. De politie wil dat de railschoppers zich melden, anders worden er herkenbare beelden van hen verspreid. Voor de kust van Hongkong is een schip in een tropische storm terechtgekomen en in tweeën gebroken, melden de Chinese autoriteiten. Er waren 30 mensen aan boord, van wie er drie zijn gered. Het lijkt erop dat de rest overboord is geslagen. 27 mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken met vliegtuigen, een helikopter en een boot naar overlevenden. De operatie voor de kust van Hongkong wordt bemoeilijkt door golven van 10 meter hoog... en windsnelheden van ruim 140 km per uur. Pro-Russische milities zeggen dat de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk volledig is omsingeld. Een woordvoerder van de groepering zegt dat tegen het Russische staatspersbureau TAS. De claim is niet onafhankelijk geverifieerd. Lysychansk is de laatste grote stad in de regio Luhansk die nog in handen is van Oekraïne. afgelopen weken is de stad voortdurend bestookt door het Russische leger... en de autoriteiten riepen inwoners deze week al op om zo snel mogelijk weg te gaan. Fabio Jacobsen heeft bij zijn debuut in de Tour de France... meteen de eerste kans op een ritzegen gegrepen. De Nederlander was na een etappe van ruim 200 kilometer... de snelste in de massasprint in het Deense Nibor. De Belg Wout van Aert werd tweede... en neemt de gele trui over van landgenoot Yves Lampaard. Het weer, vanavond en vannacht droog en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland staat 3 kilometer file.